Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft twee mannen opgepakt voor schietpartijen in Os. Vorige week werden in die Brabantse plaats vier huizen beschoten. Volgens Omroep Brabant hebben de beschietingen mogelijk iets te maken met een schietpartij in Os eerder dit jaar. Man op een scooter werd toen doodgeschoten. Buurtbewoners reageerden geschrokken op het geweld. Ja, het is weer bingo. Het gaat meestal over drugs en eh, die zooi, hè? Dat zet je wel aan het denken. Het is steeds dichter bij, bij mijn woning ook, eh, zeg maar. Daar schrik ik van, ja. Nee, eh, het is echt niet normaal meer zo. Dit kan niet. De opgepakte mannen komen uit Veghel. Er zijn ook drugs en vuurwapens in beslag genomen. Caroline van der Plas wordt met de dood bedreigd en blijft voorlopig thuis. Tweede Kamerlid van de Boer-Burgerbeweging verschijnt de komende tijd niet in de media, vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Van der Plas laat eh, weten dat ze al eerder last had van haatberichten, maar dat die nu zo ernstig worden dat ze zich inderdaad niet meer veilig voelt en dat ze daarom even uit beeld blijft. Dat ze ook haar werkbezoeken heeft eh, afgezegd. Ja, waar het vandaan komt, eh, dat is nog onduidelijk. Dat zal worden bekeken door de veiligheidsdiensten. Gisteren reageerde Van der Plas op de boerenacties langs de snelwegen. Ze zei achter alle protesten te staan die wettelijk zijn toegestaan. Op Twitter deelden ze de bedreigingen die ze daarop kreeg. En Sebastian Vettel gaat met pensioen. Na dit Formule 1 seizoen stopt hij met racen. Het is geen makkelijke beslissing, zegt Vettel op Insta, want hij houdt van het circuit. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Ja, zijn leven is veranderd. Hij wil meer bij zijn gezin zijn. My goals have shifted from winning races and fighting for championships to seeing my children grow, not having to say goodbye, and most importantly, being able to learn from them and let them inspire me. De Duitse coureur race al 15 jaar op het hoogste niveau. Hij werd vier keer wereldkampioen. Het weer, het is een droge dag. Af en toe is er wel wat zon. Het wordt maximaal 20 graden in het noorden en in het zuiden kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door een ongeluk op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen Almere, Regenboogbuurt en Lelystad 7 kilometer. Je hebt daar 40 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht.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 We be hopping on a bike ride, from the park to the nightlight. I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm fitting to describe to you. On the mic, I deliver right. Hot summer, cold winter, right?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 Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort, als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. je dat niet wilt, het is stil bij mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden had zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen.